in. Tolling for the searching ones on their speechless seeking trail. spend it. As we listen one last time, and we watch with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer but every time I see her, I start to float away into the air. Oh, my little lady, you can make the sun and moon begin to shine. And if you could have your way, every day would be fine. It's no wonder for as long as I may live, I will give you all the love I am able to give. I wake up in the morning without a single warning.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 Het gaat onder meer om eiwitten in bloed en urine die veranderen voordat er ziekteverschijnselen zijn. Het onderzoek moet ertoe leiden dat over 6 tot 10 jaar minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. De meeste mensen die plotseling doodgaan hadden daarvoor geen klachten. Velen hadden ook geen klassieke risicofactoren zoals overgewicht en hoge bloeddruk. De verwachting is dat dankzij bloed- en urineonderzoek het aantal doden door hart- en vaatziekten aanzienlijk kan dalen. In Duitsland zijn parlementsverkiezingen aan de gang. De Duitsers kiezen een nieuwe bondsdag. Belangrijke thema's in de campagne waren onder meer de belastingen, pensioenen, kernenergie en de inzet van troepen in Afghanistan. Verwacht wordt dat het CDU-CSU van bondskanselier Merkel als grootste partij uit de bus komt. De vraag is of Merkel dan een coalitie kan vormen met de liberale FDP. Als ze met de liberalen geen meerderheid krijgt, moet ze waarschijnlijk met de sociaaldemocraten van SPD-leider Steinmeier blijven regeren. De Bomenstichting gaat bijhouden of bomen zonder reden worden gekapt. Vorig jaar werd dat ook al gedaan, maar nu gaan zogenoemde boomagenten van de stichting bekijken of het kappen van de boom kan worden voorkomen. De Bomenstichting werkt samen met het VARA-programma Vogels. Volgens de stichting stonden vorig jaar zeker 100.000 bomen onterecht op de nominatie om te worden omgezaagd. Iran heeft vanochtend proeven gehouden met twee nieuwe korte afstandsraketten. Volgens Iran zijn de testen bedoeld om, zoals wordt gezegd, de afschrikwekkende capaciteit van de krijgsmacht te behouden en te verbeteren. De proeven vallen samen met toenemende spanningen met de westerse wereld. Vrijdag werd bekend dat Iran een tweede installatie bouwt voor het verrijken van uranium. Het weer. Op de meeste plaatsen vrij zonnig en rustig herfstweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden.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 Techniek Daan de techneut der techneuten in Zandvoort en zeer wijde omgeving. hele goede morgen. Dit is een eh, ja, goede Golden CFM, maar eh, niet op de maandagavond, maar op de zondagochtend. Nou, er is geen, helaas geen jazz, dus ik moet even invallen voor iemand.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 Nothing, I mean nothing, honey. Bobby. Rosalinde, wil je dansen wil de nacht? Kom mijn liefste, mijn beminde, hierop heb ik lang gewacht. Laat me jou de liefde leren, laat ons niet meer wachten, want morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar ik durf niet te dansen, mijn liefste. De nacht is zo duister en koud. En ik hoor vier ruiters rijden daarbuiten Ze komen op magere paarden. Ze hebben geen haast en geen tijd. Ach, waarom zijn ze gekomen? Ik wil er mijn liefste niet kwijt. Laat ons lachen, Rosalinde, het zal de wind in de schoorsteen zijn. Niemand zal ons beiden vinden, drink de liefde en de wijn. Niemand zal ons beiden deren, vul het glas tot aan de rand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar hoor je die hoeven daar buiten? Ze rijden over het land. En achter de vier ruiters staan steden en dorpen in brand. Och kon ik jou toch maar behouden, bleef jij maar bij mij voor altijd. Maar ik hoor ze nader komen en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Kom mijn kleine Rosalind, het zal de storm in de bomen zijn. Jij bent immers mijn beminde, klink en drink de rode wijn. Maak je lokken en je kleren los en rijk me nu je hand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Nooit zal ik meer bij jou gaan liggen, de ruiters gaan jou niet voorbij. Ze komen mijn liefste halen, nog kwamen ze ook maar voor mij. Het wordt al dag in het oosten, mijn liefste, nu is het je tijd. Ik hoor vier ruiters rijden, en ik wil er mijn liefste niet kwijt. kleine Rosalind, ik zal aan je denken dag en nacht. Eenmaal zal ik jou weer vinden, ik weet dat jij dan op mij wacht. Mocht ik soms niet wederkeren, schenken ander dan je hand. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Prinsen God, waarom moet hij sterven? Waarom is de wereld zo vreed? Waarom komen hadden ruiters gereden, vier ruiters met oorlog en geest. Waarom laat u mij van hem houden, als u ons toch hiermee weer scheidt? Ik moet daar een kind van hem dragen, en ik wil er mijn liefste niet kwijt. spend wants to sing. She been walking 30 miles from New to Bombay to reach a brown-eyed handsome man. That's the nation for the brown-eyed handsome man. Way back in 53,000 years, the back of ever since the world began. There's been a whole lot of good women chasing tears among a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown-eyed Mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. What your daddy is a brown-eyed handsome man. when the Marlowe Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in her race past her when a brown-eyed handsome man. She thought she wanted herself a brown-eyed handsome man. Well, the two, three, to count, and nobody only hit a high line into the land he was a hit from home. It was a brown-eyed handsome man. That was my name, it was a brown-eyed handsome couldn't see then. The moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so. to me, you're more than a child.